4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. In Venezuela zijn bij confrontaties met de politie twee doden gevallen... en bijna 300 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij de Venezolaanse grensovergangen met Colombia en Brazilië. Bij een van de grensposten wilden vrachtwagens met hulpgoederen... door de barrières breken, maar dat is niet gelukt. Eerder vandaag verbrak president Maduro van Venezuela... de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia... Diplomaten uit dat land hebben te horen gekregen... dat zij binnen 24 uur het land moeten verlaten. Maduro wil geen buitenlandse hulp aanvaarden... omdat Venezuela dat volgens hem niet nodig heeft. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg... naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Hij heeft daar voor de tweede keer een ontmoeting... met de Amerikaanse president Trump. Verwacht wordt dat Kim Trump zal vragen... de sancties tegen Noord-Korea te verlichten... en de onderlinge relatie te verbeteren. In een flat in Os is een dode gevonden. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe lang hij dood in de woning heeft gelegen en wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. Het lichaam werd gevonden door familieleden die al een tijdje geen contact meer met de man konden krijgen. In Italië zijn als gevolg van een storm vier mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden twee mannen bedolven onder een muur die bezweek onder de windvlagen. In een buitenwijk van Rome viel een omgewaaide boom op een rijdende auto. De automobilist overleefde dat niet. Een jongen van 14 overleed terwijl hij zijn vader hielp hun beschadigde dak te repareren. De man verloor zijn evenwicht en viel van het dak bovenop zijn zoon. In de Kroatische hoofdstad Split bereikte de wind snelheden tot 180 km per uur. Kroatische media spreken van enorme materiële schade. Het weer. Vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen.